Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Onderzoek van milieuclubs heeft uitgewezen dat de fossiele sector jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie krijgt door belastingvoordelen. Eerder werden fors bedragen genoemd. Het kabinet kondigde aan alle fossiele subsidies te willen afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog altijd niet. Rusland heeft een aanval uitgevoerd op Ismail, een Oekraïense havenstad aan de grens met NAVO-land Roemenië. Dat is een van de belangrijkste havens voor het vervoeren van graan naar andere landen. Het is onduidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Lokale media melden dat er knallen te horen waren. Inwoners van de stad werd de opdracht gegeven om schuilkelders op te zoeken. Gisteren werd havenstad Renin getroffen, waarbij twee mensen gewond raakten en de haven beschadigd werd. Oekraïne ligt dicht aan de grens met Roemenië. Bij een schietpartij in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn twee doden gevallen, meldt de lokale politie. Ook raakten zes mensen gewond. De slachtoffers bezochten een bruiloftsfeest en werden om nog onbekende redenen onder vuur genomen. De overleden mannen waren 26 en 29 jaar oud. De politie tast volledig in het duister over de motivatie voor de schietpartij. De schutter of schutters zijn op de vlucht geslagen. Moorden zijn relatief zeldzaam in de Canadese hoofdstad. Dit jaar kwamen tot nu toe 10 mensen om het leven door geweld. Louis van Gaal krijgt de Eredivisie Euvre Award. Arjen Robben en Wim Jansen gingen hem voor. De 72-jarige trainer was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. Als bondscoach leidde hij Oranje 12 wedstrijden op 2 WK's... met de derde plaats in 2014 als hoogtepunt. Het weer. Vannacht kan plaatselijk nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 11. In de ochtend is het zonnig. De temperatuur loopt op naar 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.